De komende jaren wordt daar 20 miljard dollar in gestort. Om dat te bekostigen zal BP onder meer een jaar lang geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Met de instelling van het fonds komt BP tegemoet aan de eis van president Obama. De politie van Dordrecht heeft een dode gevonden in een van de appartementen die vanmiddag zijn uitgebrand. Het lichaam lag in de woning waar de brand na een explosie was ontstaan. De zoon van de hoofdbewoner van het appartement is als verdachte aangehouden. Bij de brand in Dordrecht raakten vanmiddag 18 mensen gewond, van wie één ernstig. Zes appartementen zijn verwoest. Het OM van Aruba mag Joran van der Sloot ondervragen over de verdwijning van Natalie Holloway. Justitie in Peru heeft daar toestemming voor gegeven. Van der Sloot heeft gezegd dat hij wel wil praten over de verdwijning van Holloway vijf jaar geleden op Aruba. Van der Sloot wordt in Peru verdacht van de moord op een 21-jarige vrouw. Het meisje van tien dat zondag zwaar gewond raakte bij een aanrijding in Wildervank bij Veendam is alsnog overleden. Zondag overleed ter plekke ook al een tienjarig meisje kinderen waren aan het spelen aan één kant van een bruggetje in een woonwijk en werden aangereden door een automobilist. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika dreigt uitschakeling voor het gastland. Na de 1-1 tegen Mexico verloor Bafana Bafana met 3-0 van Uruguay. De Zuid-Afrikaanse doelman kreeg een rode kaart voor een tackle op Ajaxiet Suarez. Eerder op de dag zorgde Zwitserland voor een grote verrassing door met 1-0 te winnen van titelfavoriet Spanje.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 Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Ooh, it's a real motherfucker.